Zijn mail wordt nu onderzocht, zegt hij. Dat doet VWS en dat doet BZK. Want ik heb op beide departementen heb ik gebruik gemaakt van mijn privéadres Om dezelfde reden, namelijk het, systeem, eh, het mailsysteem is heel goed beveiligd. Maar daardoor ook nogal gebruiksonvriendelijk. Eh, en, dat is de reden dat ik, eh, dat ik af en toe dat mailadres gebruikte. Dat was dus uit praktische overwegingen, zegt de jongen. Niet om te voorkomen dat die informatie geheim zou blijven. Overmorgen debatteert de Kamer over de betrokkenheid van de jongen... bij de mondkapjesdeal met Siewert van Linden. In de vloer van de grootste fietsenstalling ter wereld, Utrecht Centraal, zitten op meerdere plekken scheuren. Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn er geen veiligheidsrisico's. In de fietsenstalling is plek voor 12.500 fietsen. De gangen waar scheuren zitten zijn afgezet, zodat mensen niet struikelen. In de Chinese miljoenenstad Shanghai wordt de lockdown uitgebreid. Iedereen moet binnenblijven omdat de coronabesmettingen oplopen. Correspondent Gary van Pinksteren. Mensen kunnen eigenlijk eh, de deur niet uit. Kunnen dus ook vaak niet een wandelingetje maken in hun eigen compound waar ze wonen. En ze mogen alleen de deur uit om getest te worden. Eten en drinken wordt bij de mensen voor de deur gezet. En mensen dachten dat het een 1 april grap was van woningbouwvereniging Stadion in Den Haag alleenstaande koppelen en ze dan samen laten wonen... zodat er een huis vrijkomt voor iemand anders. Maar Stadion is bloedserieus. We hebben 50 jaar lang gebouwd voor eh, mensen die een gezin hebben. Eh, terwijl 40, 50 procent van de mensen is inmiddels alleenstaand. Uh, en woont vaak in een woning met twee, drie, soms vier, vijf kamers. En hoe krijg je nou die doorstroomopgang of een beter benutten van de bestaande voorraad, zoals het heel duur heet. En dan is dit een van de ludieke varianten inderdaad. Andere ideeën van de woningbouwvereniging in Den Haag zijn studentenplaatsen bij alleenstaanden. En dan tot slot nog het weer. Het regent hier en daar nog. Morgen ook weer, dan een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits lost vrij snel op. Op de N201 heb je nog de meeste vertraging. Vanuit Horen naar Hilversum is dat een kwartier tussen Wilnis en Loenersloot. En vanuit Horen naar Hoofddorp ook een kwartier op onthoud voor de aansluiting met de A4. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag ben je nog 10 minuten langer onderweg tussen Schiphol en Roelevarensveen.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 cowboy hat. He danced real slow. He's the envy of the crowd, crying, "Go cat, go!" There ain't no doubt. No, she can't look meaner. She's a rockabilly gal from Pasadena. Get down, Dina. There ain't no doubt. No, she can't look meaner. She's a rockabilly gal from Pasadena. Get down, Dina. Het is zijn combinatie van scherp kobie inzicht en scherpe humor die Corp Lund tot de legende in de Canadese country heeft gemaakt. Passa Get Down Dina heeft een hoog rockabilly gehalte en het vormde de perfecte opener voor dit uur.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 She touched his face and shook her head in disbelief, she sighed and said, In many dreams I've held you near. Now at last you're real. myself when you're away. He asked her for her hand for life, and she became a salesman's wife. He was home each night by eight, but one stormy evening he was late. Her frightened tears fell too until his key turned in the door. firstborn. haar eerdere neotraditionalistische leeftijdsgenoten evenaarde, bloeide ze in de jaren 90 op als een liefhebster van radiovriendelijke songs, waaronder Walking Away a Winner. is het favoriete album van de maand. Bruisend, uitbundig, wrang, maar altijd aantrekkelijk. Run Rose Run toont Dolly's altijd groene verhalende bekwaamheid en is een levendig en meeslepend oeuvre. Big Dreams en Faded Jeans is al eerder op single uitgebracht. Put on my jeans, my favorite shirt, pull up my boots. and hit the dirt. Finally doing something I've dreamed of for years. Don't know quite what to expect. A little scared, but what the heck? My desire is always greater than my fear. Big dreams and faded jeans fit together like a team. Always busting at the seams. Big dreams and faded jeans. Just my old guitar and me. Out to find my destiny. Nashville is the place to be from big dreams and faded cheeks. Put out my thumb and wish for luck to hit a car, a semi truck. Sooner or later, one will catch me. time. Always busting at the seams. Big dreams and faded cheeks. May the stars that fill seams, big dreams and faded jeans. Like the song Bobby McGee, I'm just longing to be free. Take me where I wanna be, big dreams and faded jeans. And there are many just like me with big dreams felicitatie is op zijn plaats voor Cody Johnson... die zijn allereerste nummer 1 single op de country radio heeft gescoord... met Till You Can't. Nummer 1 Country Hit. You can tell your old man you'll do some largemouth fish in another town Just got too much on your plate to bait and cast a line. You can always put a rain check in his hand till you can't. putting off forever with that girl whose heart you hold. Swearing that you'll last someday further down the road done conquer that 65 Still waiting on you and your granddad To bring it back to life You can always get around to fixing up that Pontiac Till you can't If you got a chance, take it Take it while you got a chance If you got a dream, chase it Cause a dream won't chase you back you're gonna just talk away Cause you'll never know how bad you wanna No, I just... Till you can't someday Don't no. wait on tomorrow Cause tomorrow may not show Say your sorries, your I love yous Cause man, you never know If you got a chance, take it de cover van deze week. Dale Watson heeft zijn gloednieuwe duet met Laurie Morgan gedeeld. Hun cover van de Waylon Jennings klassieker uit 1978, I've Always Been Crazy. say taking loving a free living man. Parker McCollum's tweede nummer 1 hit. Hij schreef de song samen met Red Akins, met wie hij goed bevriend is. Nummer 1 Country Hit. say sterren van toen wordt teruggeblikt op het verleden. Songs van acts die zijn overleden of gestopt zijn. Bijna niemand kende hem. Amber Digby attendeerde mij op het overlijden van Randy Corner. Zij stak er lof over hem niet onder stoelen of banken. Randy is onlangs overleden en ik heb gekeken of ik iets van hem kon vinden. En gelukkig ben ik daarin geslaagd. Luister maar. Sometimes I talk in my sleep. A hurt big as Texas en play that song again about that loser. Met dank aan Amber Digby voor de informatie. My conscience feels guilty. Sometimes us has any doubt. And neither one of us remembers what we're supposed to be right about. same one Het play play song song Yes, that again verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Ik probeerde te daten met een vriend die zo opging in zijn reis dat hij geen ruimte meer had voor iemand anders. En dat is oké wat mij betreft. Ik zag het voor wat het was en besloot het los te laten, zegt Hannah Battle over de inspiratie achter Godspeed Los Angeles. Met een klassiek troubadourgevoel grijpt de song Danced All Night terug naar de roots van country. En dat is precies wat William Beckman bedoelt. Invloeden van George Jones, Ray Price en anderen zijn hem niet vreemd. In the Mexican town of Acuna, Coahuila I was down at the bar drinking beer and tequila. It was then when I saw the most beautiful senorita walk on through the door. She had a pretty red dress on and a rose in her hair. Every man in the room could not help but stare was convinced it was love at first sight, I swear. I knew I'd have to ask her to dance. So we danced, we danced all night long. We romanced song after song. cómo te llamas? And I told her my name. She said, es un gusto conocerte. And I told her the same. I guess George Strait was right when he said Mexico's to blame. Cause this woman stole my heart right out my chest. When we danced song. Yeah, we danced, we danced all night long. Yeah, we did. Song after song. We danced all night long. I'll play that song, boys. danced and we danced till the bar had to close. I looked down at her and said, Come on, babe, vamonos. And the two of us walked away hand in hand. After we danced, Spotlight. Tracy Brown is een Canadese zangeres. Brown, een voormalig lid van de Family Brown, werd in 1999 genomineerd voor een Juno Award als Best Country Female Vocalist. Woman's Work leverde haar een top 20 hit op. Daarna luisteren we naar Alone. to Crossroads, Kees de Haan. Met Lisa McHugh maken we een uitstapje naar Ierland. Lisa vertolkt Who's Gonna Be Your Next Love. heb ik weer even behoefte om alleen gelaten te worden. William Clark Green is het volmondig met me eens. Ik ben er volgende week weer. Where the hell are the plans you made? It should have worked out by now. Another trip on around the sun and you still haven't figured it out. Maybe it's time that you should find advice from someone else. Here I go on 36, still arguing with myself. Leave me alone. no good at love and it ain't what you wanna hear. All your friends settled down by now, you're still acting like a kid. If you just left it up to me, it would've never come down to this.